Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Nederland kan een tweede JSF-testvliegtuig kopen. Een kamermeerderheid van VVD, CDA, PVV en SGP is daarmee akkoord gegaan. PvdA, SP, D66 en GroenLinks zijn fel tegen de aanschaf. Zeker nu er bij Defensie 1 miljard euro moet worden bezuinigd. Ook denkt de oppositie dat Nederland met de aankoop van een tweede testtoestel definitief aan het JSF-project vastzit. Maar volgens de ministers Hille en Verhagen hakt een volgend kabinet pas definitief de knoop door. Nederlandse militairen die de politiemissie in Afghanistan voorbereiden... moeten tot het eind van het jaar in tenten slapen. Die worden door Duitse troepen beveiligd... en ook worden er beschermingswanden bij geplaatst. Militaire vakbonden hadden gepleit voor gepantserde containers... voor een betere bescherming tegen eventuele raketinslagen. Het Nederlandse model voor de politietrainingsmissie wordt waarschijnlijk overgenomen door de NAVO. De duur ervan wordt uitgebreid van zes naar acht weken en begint als pilotproject. Als de proef slaagt neemt de NAVO het model over, zo is volgens het kabinet afgesproken. In Libië zijn twee westerse fotojournalisten omgekomen door een mortiervuur. Dat gebeurde bij Misrata. Gisteravond overleed de Britse fotograaf Tim Hetherington... en zijn Amerikaanse collega Chris Hondros raakten bij de aanval zwaar gewond... en bezweek enkele uren later. Bij Misrata wordt al maanden gevochten. Opstandelingen hebben de stad in handen. En troepen van Gaddafi proberen die weer in te nemen. In Overijssel is een provinciebestuurder vlak voor zijn herbenoeming afgehaakt. De VVD'er Klaassen stapte enkele minuten voordat hij geïnstalleerd zou worden uit de politiek. Zijn cv blijkt niet te kloppen. Volgens de regionale zender RTV Oost stonden er twee hbo-opleidingen op het cv van de politicus... maar bleken dat interne bedrijfscursussen te zijn. Klaassen was al sinds 2003 provinciebestuurder. Het weer is helder, ongeveer 8 graden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Maar smiddags ontstaan wat stapelwolken en mogelijk ontstaat hieruit in het zuiden een enkele bui. Het wordt 20 graden aan zee en 25 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. met Hubert Mol. take your head. dwelt nam een vliegtuig dat nooit is aangekomen, stortte neer. 30 jaar was hij getrouwd met Ingrid Croce. En daar is A.J. Croce uit voortgekomen. Adrian James Croce. En die hoor je ook regelmatig terug. In de nacht klinkt anders. Niets het wordt gepresenteerd door Paul van Gelder of Hubert Mol. En dit was Jim Croce met Operator. Oftewel, het heeft ook een andere titel meegekregen. Eh, want aan de ene kant wordt het eh, genoemd... Uh, hoe heet het ook weer? Aan de ene kant, ja, het heeft... Ehm, de, op, de, op de, ene keer, de ene keer wordt er gezegd dat het heet That's not the way it feels. En staat er tussen haakjes operator. En de andere keer is het weer operator en staat de rest tussen aanhalingstekens. Maar we weten dat het gaat om Jim Croce. En dat is het meest belangrijke. Het is het laatste uur van de VARA op Radio 1. Diep in de nacht of vroeg in de morgen. De nacht klinkt echt anders. pressed up to the window. The bus headed out of town. His breath on the glass, he draws with his finger the map of the roads they go down. The circles of streetlights, the only signal. There's people out there in the black. He waves goodbye, the town he grew up in. Knows that he'll never come back. Oh, but the night outside is far below, his heart is pumping blood. On his lips, a perfect smile, his eyes begin to flood. Cause tonight's the kind of night where everything could change. Tonight's the kind of night where everything could change. And the rumble strip clack, and the rattling frame, the outer pole sun is head. The engine hums a humble tune, a melody of rubber and lead. An underland like gold, and paradise stars, an infinity of dancing white light. He sees that his death is to experience only, and not to those who plan out his life. Over oh, the night, sight is far below, the moon is in the sky. His heart is full of perfect joy. He whispers his goodbye. Cause tonight's the kind of night where everything could change. Tonight's the kind of night where everything could change. And tonight is not gonna come. klinkt anders. when you don't know really what to do. I want you to remember in this life, you're not alone. Hold on. don't let go. Oh, no, no, no, no, don't let go. Het is een hele tijd geleden dat ik Solomon Burke toevallig in de studio had... als regisseur van het programma Denk aan Henk met Henk Westbroek. En daar was dus Solomon Burke, die kwam met zijn eigen stoel, die werd binnengedragen. Hij werd als het ware getransporteerd. De man was ongelooflijk zwaar. Echt kon zich nauwelijks voorbewegen. had een stok bij zich. Wat kleinkinderen om hem heen hangen, die dan met een handdoekje steeds zijn zweet deden afdeppen. Vervolgens ook steeds drank voor hem gingen halen, water in dit geval. En hij kwam dus optreden bij Radio 3FM, kwam in dat programma. En vertelde wel leuke anekdotes. Hij zei dat hij auto's wedding had ontdekt. Ja, dat moeten we dan maar voor lief nemen. We weten niet of dat echt waar is, want hij is gestorven in Haarlemmermeer op Schiphol. Dat is ook wel een beetje merkwaardig dat hij daar is komen te overlijden... omdat hij met de dijk zou gaan optreden, omdat ze samen deze cd hadden gemaakt. Maar wat hij ook vertelde, en dat vond ik een leuke anekdote... dat of dat waar is, dat wordt ook in twijfel getrokken door mij dan... dat hij de term soulmuziek had bedacht. Omdat aanvankelijk de gospel werd bezongen... maar de gospel was het helemaal. En R&B, dat was fout. Maar de jongen Garde wilde graag R&B zingen. Maar ja, dat was dus not done. Het moest gospel zijn. En dus zeiden de jonge zwarten in Amerika... we maken er soulmuziek van. Dan komt het vanuit de ziel, het is soul vanuit het hart. En dat mag wel. En zo is de term soulmuziek geboren. Dat het verhaal misschien wel klopt, dat zou kunnen. Eh, dat het van Solomon Burke komt, dat trek ik nog altijd in twijfel. Dit was in ieder geval met De Dijk samen het liedje dat heette Hold On Tide. en het staat op het album Hold On Tide. Nieuw talent is Jonathan Jeremiah. You were through with me as I was through with you But never did we know That the love we had to give was just to borrow, not to keep, so never would it grow. And I was just a fool for all that I had gotten used to along the way. And now our time has run athout. surely as you must surely doubt how we behave. You had had enough of me and I enough of you, but never would we say that the truth that you once told were merely lies that I believed and can never be reclaimed. And I was just a fool for all that I had gotten used to along the way. Now our time has run out. Surely as you must surely doubt how we behaved, how half-heartedly behaved. I was just a fool for all that I had gotten used to along the way. And now our time has runneth out. Surely as you must surely doubt how we behave. How half-heartedly be Jonathan Jeremiah is een Brit van Ierse komaf... heeft een debuutalbum gemaakt... heeft daarbij producer Bernard Butler in huis gehaald... en, en dan vraag ik me af, hoe krijg je dat van elkaar... bandleden van de legendarische soulheld James Brown... Zijn begeleidingsjongens heeft hij ook even op zijn debuutalbum erbij gekregen. Jonathan Jeremiah dus. Een poosje geleden kwam ik Manuele Kemp tegen. Was vol lof over Grupo Sportivo. Dat kan, dacht ik. En schijnt een nieuwe cd te hebben. Tot 6 uur, de nacht klinkt anders. Het Hubert Mol. Eigenlijk hadden ze wat mij betreft wel uren mogen doorgaan. Donald Fagan en ook Walter Becker, Steely Dan en Deacon Blue. En jullie raden het al, het bandje Deacon Blue... juist vernoemd naar dit liedje wat ze ooit hebben gehoord... bij Steely Dan Deacon Blues. Het is zo'n beetje half zes. Je luistert naar De Vara op Radio 1, straks het Radio 1 Journaal. Nu dus De Vara de Nacht klinkt anders. En De Vara zendt muziek uit. Muziek in dit geval afkomstig van Kite Man... Het liedje dat te vinden is op een hele cd waar ook op wordt gezongen... en juist het instrumentale liedje met de toeter werd het meest bekende plaatje. Kiteman hier met de toeten en bekend geworden. Dit ene korte liedje, het heet volgens mij gewoon Sorry... en staat op de cd die ze al een hele poos geleden hebben uitgebracht. Maar Kiteman is niet meer. Kiteman heeft eh, de pijp maat gegeven. Dat ze vonden, de Hermit Sessions was het album overigens... ze vonden dat ze wat anders moesten gaan doen. En nu heeft Kiteman dus een... een eh, nou ja, hij heeft een, heeft een eh, een eh, joint venture samen met Erik Vloeimans. Erik Vloeimans, trompetist, ook jazzjongen... heeft hem lesgegeven op een conservatorium. Hij was in de wereld draait door, waar ze samen kwamen ze vertellen... over dat project dat ze samen hebben. En toen vroeg Matthijs Nieuwkerk vroeg van... luister, is het nou ook een groot talent, onze kiteman? En daar gaf Erik Vloeimans een diplomatiek antwoord op. Maar hij zei ook niet meteen dat het zo'n groot talent was. Eh, dat vond ik wel. Ik, ik zou dat misschien toch gezicht hebben van nou, hij heeft wel veel talent in huis of zoiets. Ik zou dat, maar dat zei hij niet, Erik Vloeimans. De man die ooit is eh, ook toet heeft gespeeld bij VF de Kunst... En dat zegt hij nooit. Als je praat over hem en zijn verleden... zegt hij nooit dat hij op de eerste hitjes van VF de Kunst te horen is. Dat hij, eh, ik weet niet hoe oud hij was, maar heel jong in ieder geval... met veel haar en een beetje moeilijk kijkend... dat hij daar trompet op speelde. Oké, we laten dat voor wat het is. Want we gaan naar Blue Highways. Het festival komt er weer aan. 23 april aanstaande. Feestje gaat het worden in Vredenburg, Leidschijn, Utrecht. Komen heel veel artiesten. Eh, daar komt bijvoorbeeld Jamie LaFave, daar komt American Aquarium... daar komt ehm, eh, Matt, the Electrician. Daar komt ook ene Charlie Parr. says ik Charlie Parr, 23 april dus te vinden in Utrecht, Leidse Rijn in Vredenburg. Charlie Parr is een country bluesman uit Austin. En het leuke wel dat dit liedje op het internet te vinden is... als muziek bij een reclamespotje van Vodafone. En dat reclamespotje zou dan worden uitgezonden in Australië en Nieuw-Zeeland. Uit Brabant komt de band Valerie Finn. You've won the battle, but you've lost the war. Well, what on earth have you been fighting for? When will you realize it's not gonna be the way that it used to be? You want some answers, but you get no clue. Het is allemaal muziek en bedacht door Jan van de Gestel... een Brabantse muzikant, Valerie Finn, Man of the Year, zo heet het album. Hij had alles klaar, maar heeft het niet meer kunnen afwerken... want hij kreeg kanker en kwam plotseling te overlijden. En dus hebben ze in Memory of Jan van Gestel een album uitgebracht... en dat heet Man of the Year. De band gewoon Valerie Finn maar genoemd. Alles een beetje wat lag hebben ze uitgewerkt, hebben ze mooier gemaakt... hebben ze nou ja, op cd gezet. Daar zit bijvoorbeeld Anne Schuurmans achter. En die kennen we weer van de, de, Flaming Lips. En we kennen haar van eh, eh, andere bandjes. The Gathering, ook nog lang geleden. En zij zit ook achter deze Valerie Finn. Is verder niet te horen op de cd. Ja, zingt hier en daar wel een liedje mee. Maar Brabants dus, net uitgebracht. En ik geloof dat ook de opbrengst van het cd'tje nog naar het goede doel gaat. Zal ongetwijfeld KWF zijn. Valerie Finn dus. Don't have to play me backwards to get the meaning of my verse. You don't have to die and go to hell to feel the devil. mijn verbeelding is zij al 162 jaar. Dat klopt ook wel eens een beetje, want ze heeft nu een jubileumcd uitgebracht... dat ze 50 jaar in het vak zit. Uh, nou ja, hoe oud zal ze dan ook weer zijn? Joan Bees zo heet ze, Play Me Backwards. En ze gaat dus terug naar een rijk verleden met een dubbel cd, net uitgebracht. En nog even terug naar Valerie Finn. Ik heb het over Anders Schuurmans gehad. Zij was van de band Jane Doe, bedacht ik me nu ineens tijdens dit plaatje. Zo kun je op allerlei gedachten worden gebracht. En zo word ik dan ook op de gedachte gebracht om eens muziek te draaien van Euro Cinema. Het is een jazzy gezelschap, ze maken instrumentale muziek... en de verleiding is dan groot voor allerlei mensen om het gaan te gebruiken als tuentje. Dat is jammer, dus laten we nu een liedje van deze band in zijn volledigheid horen... zonder dat iemand erheen zit te beppen. me een Big Ten Four. Want zo heet het album Ten Four. Dus we zijn er tevreden over. Ten Four, dat is zo'n term die wordt gebruikt door van die bakjes. Je hoort wel eens van die Amerikaanse truckers dat tegen elkaar zeggen. Ah, ik in Ten Four. Nou, dat, dat, zit er ook achter. Maar ook het feit dat ze tien liedjes hebben opgenomen... en ze hebben het met z'n vier gespeeld. Dus het album heet Ten Four. En het is van Euro Cinema. En ze worden zo'n beetje overal nu gedraaid. Daar ben ik hartstikke blij om. Ik ben iemand die regelmatig luistert naar ook oude radioprogramma's. Zo zat ik toevallig deze week te luisteren naar een programma van Radio Luxemburg... toen ze nog Engelstalige programma's hadden. Ik hoorde daar een plaatje van Candy Staten. En dan zou je denken, oh, dat is natuurlijk Joe Hart. Nee, het is eh, Suspicious Minds. Liedje dat je kent van Elvis Presley. caught in a trap. I can't walk out. you're doing to me. When you don't believe a word I'm saying. We can't go on together with suspicious minds. And we can't build our dreams on suspicious minds friend I know. Drops by to say hello. Will I still see suspicion in your show. alcohol. maar hij liet zich wel duidelijk beïnvloeden door Muddy Waters. John Primer van een nieuwe cd Going Back to Mississippi. Zo heet het liedje dat je dan weer voorbij hoort komen. En als je ook wilt weten welke cd het is, want dat staat daar weer niet op Vara.nl. Het album heet All Original. Vara.nl, daar kun je allemaal nog bekijken op je gemak wat we hebben gedraaid. En ehm, daar kun je op je gemak nog eens even kijken wat ook Paul van Gelder heeft gedraaid. Lara Rensen, Marcel Oosten, zometeen bij het Radio 1 Journaal. Dank voor het luisteren. De VARA neemt van je afscheid nu op Radio 1. We gaan verder op Radio 2 en natuurlijk zometeen op Radio 3. Dag. Hold on be the strong one to melt the fight. Make it Yes, it shows. Can find harmony you want here. It's far surely for never take friendship as an all. Though you I see. With need, I am never alone. I'm to turn. I will never miss I wanna get back again.